1 uur. Door Megens met het NOS-journaal. Het Twitter-account van de topman van Twitter is korte tijd gehackt. Kort voor 10 uur verschenen op het account van Jack Dorsey... onder meer racistische teksten en een bommelding. Kort daarna waren de tweets verwijderd. De berichten zijn online gezet via Cloudhopper... een dienst waarmee tweets via sms verstuurd kunnen worden. Het bedrijf is jaren geleden overgenomen door Twitter... en Twitter onderzoekt nu het lek. Een hackersgroep die zichzelf Chuckling Squad noemt zit erachter. De groep nam al eerder Twitter-accounts over. Een man die in Berlijn vastzit voor de moord op een Georgiër... had mogelijk banden met de Russische militaire inlichtingendienst GRU. Volgens onderzoek van onder meer De Spiegel... reisde hij vermoedelijk onder een valse identiteit naar Duitsland. De Georgiër werd vorige week in een Berlijns park doodgeschoten. Het slachtoffer vocht jaren geleden met Tsjetsjeense opstandelingen tegen Rusland. Volgens De Spiegel is zijn paspoortnummer te herleiden naar een Russische instantie... die eerder reisdocumenten opstelde voor de GRU. Die militaire inlichtingendienst wordt vaker in verband gebracht met operaties in Europa. Beveiligers op Schiphol gaan zondag actie voeren. Ze eisen dat ze onder de huidige CAO blijven vallen. Schiphol had een kort geding aangespannen om de staking te verbieden... maar de rechter zag daartoe geen reden. Vakbond FNV zegt dat reizigers wat vertraging kunnen oplopen... maar dat ze hun vlucht niet zullen missen. De A2 is vannacht tussen Dijlen en Everdingen in noordelijke richting dicht... vanwege een proefsluiting van een hoogwaterkering. De snelweg loopt bij Culemborg door een opening in de Diefdijk. Die kan in noodgevallen met betonnen balken worden gesloten. Dat wordt elke twee jaar getest en dat gebeurt dus vannacht. Het weer. Vannacht kan er mist ontstaan. Minima liggen rond 12 graden. Overdag vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Later in de middag en avond meer bewolking met kans op een onweersbui.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 You can also re listen to the Global Warm Up each week via Spotify, iTunes, Stitcher, Mixcloud, and Soundcloud by using the search phrase, the show's initials, GWU, or my name, Judge Jules. You tune into the Global Warm Up, continuing in the mix with Paul Morell. The Global Guest Mix, Guest Mix, Guest Mix. mix of Paul Morel. that's about it this week from him. Moving forwards, whizzing from track to track like a commuter train, it's the warm up selection where we play a couple of progressive offerings and kicking things off with Tin Liquor featuring Run Rivers. This is Lost. The soundtrack to your weekend. you, babe. ATM with nowhere to run, generating more moves than a haunted house. It's time now for our main stage mix as we raise the BPM and step things up a gear. First up, Unterberg and Coloni with Reasons. The main stage mix. than a whole morning of sit ups. You tune into the global warm up as we say hi to some of our SoundCloud, Instagram, and Mixcloud friends. To Shylock SE2 via SoundCloud, who says such a haunting vocal on the MJ Cole tune. To Shylock SE2 via SoundCloud. Also Gemma Smedley and Matlock and Mate Adam Toth as well via Mixcloud. Thanks for getting in touch, one and all. We continue with our main stage mix here on the Global Warm Up. The main stage mix.